Chicago is als eerste stad afgevallen in de race om de Olympische Spelen van 2016. In de race zijn nu nog Tokio, Rio de Janeiro en Madrid. Rond half zeven wordt de winnaar bekendgemaakt. Het kabinet wil geen importbruiden meer die jonger zijn dan 18 jaar. Onderzocht wordt of het mogelijk is de grens te verhogen naar 21. Nu ligt de grens op 15 jaar. Het is een van de maatregelen waarmee het kabinet wil optreden tegen dwang, fraude en misbruik rond huwelijksmigratie. Verder wil het kabinet onder meer huwelijken in het buitenland met meerdere partners niet langer erkennen. Het kabinet had daar eerder aangegeven dat huwelijken tussen neven en nichten worden verboden. Minister Bos heeft Eurocommissaris Kroes geïnformeerd over de stand van zaken rond de verkoop van onderdelen van ABN AMRO of Fortis. Hij zegt dat hij goede gesprekken heeft gehad met potentiële kopers. Kroes had Bos tot middernacht de tijd gegeven om delen van de bankencombinatie te verkopen. Als er geen onderdelen worden afgestoten krijgt de combinatie volgens Kroes een te dominante positie op de zakelijke markt in Nederland. Burgemeester Leers van Maastricht laat een onderzoek doen naar zijn eigen rol bij een bouwproject in Bulgarije. Aanleiding is een artikel dat NRC Handelsblad volgende week publiceert. Leers heeft zich volgens de krant mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling... doordat hij contact had met lokale politici over een vakantiepark waar hij een huis laat bouwen. Burgemeester Leers zegt dat hem niets valt te verwijten, maar om alle twijfel weg te nemen laat hij de zaak onderzoeken. Op Sumatra liggen waarschijnlijk nog zo'n 3000 mensen onder het puin. Daardoor zal het officiële dodental van 1100 vrijwel zeker nog oplopen. Dat denken de Indonesische autoriteiten. De hulpverlening komt moeizaam op gang. Veel wegen zijn door aardverschuivingen onbegaanbaar geworden. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het noorden en oosten valt een enkele bui. Morgen gaat het stormachtig waaien en opnieuw valt er af en toe regen. In het zuidoosten blijft het mogelijk droog. Het wordt ongeveer 16 graden.